Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Nunspeet is vanavond een auto ingereden op een menigte. Negen mensen raakten gewond, van wie drie zwaar gewond. De bestuurder van de auto is een vrouw van 56. Volgens de burgemeester van Nunspeet was zij mogelijk onwel geworden. De politie zegt dat er geen sprake lijkt van opzet, maar dat wordt nog onderzocht. Het incident gebeurde bij een weg waar volwassenen en kinderen stonden te wachten op een lichtjesparade. De hulpdiensten rukten massaal uit, onder meer met een traumahelikopter. De bestuurder van de auto raakte licht gewond en is aangehouden. Dat is gebruikelijk bij een ernstig ongeluk. Zes mannen zijn in het Verenigd Koninkrijk aangeklaagd... omdat ze een vrouw 13 jaar lang hebben misbruikt. Een van de verdachten is de ex-man van het slachtoffer. Hij zou zijn ex meermaals hebben gedrogeerd... met als doel haar seksueel te misbruiken of te laten misbruiken... De man van 49 is door de Britse politie aangeklaagd voor 56 misdrijven, waaronder verkrachting. Hij moet net als de vijf andere verdachten morgen in de rechtbank verschijnen. Vanaf 1 januari mogen koffiecapsules en lege bussen deodorant of haarlak in de PMD-afvalbak... In zo'n 85% van de gemeentes zijn burgers zelf verantwoordelijk voor het scheiden van plastic, metaal of drinkverpakkingen. En de nieuwe regels moeten dat makkelijker maken. Ook verpakkingen die deels uit plastic of metaal bestaan, zoals soepzakken, mogen voortaan in de PMD-bak. Series Request heeft tot nu toe meer dan 10 miljoen euro opgeleverd. Met de actie van radiozender NPO 3FM wordt dit jaar geld opgehaald voor Spieren voor Spieren... De actie duurt nog twee dagen en het lijkt erop dat het record van 2012 wordt verbroken. Toen werd in totaal ruim 12 miljoen euro ingezameld. Het weer, steeds meer bewolking, behalve in het zuiden van het land. Koelt af tot een graad of twee.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 Down in Jamaica they got lots of pretty women. Steal your money then they break your heart. Lonesome she's in love with old Sam. taken from the fire into the frying pan. On and on, she just keeps on trying.